7 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Een Noord-Koreaanse man heeft aangifte gedaan tegen een Nederlandse scheepsbouwer. Het bedrijf zou hebben geprofiteerd van de uitbuiting van de man op een Poolse scheepswerf. Volgens zijn advocaat is het de eerste keer dat een Nederlands bedrijf in Nederland wordt aangeklaagd voor uitbuiting in het buitenland. De Noord-Koreaan moest volgens een advocaat werkdagen van 12 uur maken... en kreeg daarvoor veel minder geld dan zijn Poolse collega's. Het Nederlandse bedrijf waarvoor hij schepen maakte... zou van de uitbuiting op de hoogte zijn geweest. De problemen met de sensor van het verongelukte vliegtuig van Lion Air... kunnen mogelijk ook optreden in andere toestellen van het type Boeing 737 MAX. Dat valt op te maken uit een noodaanwijzing... die de Amerikaanse luchtvaartautoriteit aan piloten geeft. De luchtvaartautoriteit legt piloten uit wat ze moeten doen... om het vliegtuig weer onder controle te krijgen. Bij het ongeluk met het toestel van Lion Air in de Javazee... vielen eind vorige maand 189 doden. Van dat type vliegtuig zijn er wereldwijd ruim 200. Basisscholen die kampen met een lerarentekort... mogen bijvoorbeeld ook een kunstenaar handarbeid laten geven... of een gitaarleraar muziekles. Dat staat in een handleiding die minister Slop heeft gemaakt... voor bestuurders en directeuren van basisscholen. Die weten nu soms niet meer wat wel of niet mag... om het tekort aan leraren op te vangen. Zo is het in een geval van overmacht toegestaan... om een vierdaagse schoolweek in te voeren. De onderwijsinspectie zegt in ieder geval niet op te treden tegen scholen... die duidelijk kunnen maken dat ze wel overwogen noodmaatregelen hebben genomen. Forum voor Democratie heeft Henk Otte voorgedragen... als lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen. Otte is medeoprichter en penningmeester van de partij... die nu nog niet in de Senaat is vertegenwoordigd. Leden van Forum voor Democratie moeten op het partijcongres van 24 november... nog instemmen met de voordracht. Het weer vanavond en vannacht trekken er wolkenvelden over het land...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 De files zijn bijna opgelost. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Watergraafsmeer... heb je nog wel 10 minuten tijdverlies. En de andere kant op ook een vertraging van 10 minuten... vanaf Amsterdam Buitenveldert tot knooppunt Watergraafsmeer.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 Uh, I feel love. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Brilliant. My life is brilliant, my love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway, she was with another man. sleep all night, cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. het uh, freak half uurtje in deze CFM in de avond. Dus het is weer tijd eventjes eh, dat we de boel even losgooien. Doen we ook meteen, meteen eh, met deze. Kijk, ik weet niet of het... Eh, ja, het gaat in één keer goed. Geen advertenties op dit fijne kanaal. Want anders hebben we sluikreclame bij CFM Zandvoort. Dat is ook niet ZFM Zandvoort, moet ik <laughs> tegenwoordig zeggen. Divine uit lang vervlogen tijden. Met Shoot Your Shot. Kijk, dat, eh, dat, dat krijg je met die, met die gekke opnames. Dan eh, denk je, oh, ik moet eh, nog eigenlijk doorstarten. Want dat is eigenlijk de bedoeling. Nou, dan doen we dat toch. dat waren nog eens uh, gouden tijden. Maar goed, eh, de man eh, is eigenlijk een beetje de uitvinder van de hiphop geweest. Daarvoor dus ook nog een obscuur plaatje van Divine met Shoot Your Shot. Ehm, ooit kwam ene Pim Bergkamp, ik heb hem van de week op Facebook nog eens een keer genoemd. Eh, met iets eh, uit Amsterdam. Dat was eh, destijds een beetje met piraten. En natuurlijk was dat ook een beetje ja, kijken of je je vriendjes van een andere piratenzender een beetje te vlug af was. Maar die gekke bergkamp, die had toch iets bij zich... waarvan ik denk, jee, dat is een te gek nummer. Ehm, dat was dit nummer. En dat nummer is Wired met To The Beat Of The Drum. Yeah. lang eh, vervlogen tijden. De 52 Second Street en Tell Me How It Feels. Het zijn eh, eigenlijk eh, nummers die je op een gewone zaterdagavond eventjes nog tot je moet nemen. Ehm, over vier minuten gaan we beginnen met Alternative FM. We hebben weer live muziek. vanavond is Anke Timmer te gast. Dus dat gaan we straks beleven. Maar we hebben er nog eentje over. het is niet Objective of My Desire. Maar het is He Wants My Body, een ander nummer van Starpoint. Sorry Rob, maar die hoor je tot aan het nieuws van 8 uur. En daarna is het eh, de beurt aan Marcus en mij om eh, Nederlandstalig eh, werk live te laten horen.